De boeren vinden dat ze ten onrechte worden weggezet als milieuvervuilers. Schouten zei tegen de menigte dat Nederland door dit protest... niet meer om de boeren heen kan. Uit het hele land reden boeren met trekkers naar Den Haag voor de protestmanifestatie. Wat leidde tot de drukste ochtendspits ooit. Op het Malieveld staan honderden trekkers, terwijl aanvankelijk een maximum van 75 was ingesteld. De politie heeft drie mensen opgepakt. De Haagse burgemeester Krikke praat vanmiddag de raadsfracties bij... over het corruptieonderzoek naar de wethouders Richard de Mos en Rachid Gouarnawi. Zij en een aantal ambtenaren zouden tegen betaling vergunningen hebben geregeld. Ze worden officieel verdacht van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. De Rijksrecherche heeft op het stadhuis hun werkkamers en werkplekken doorzocht. Ook is er huiszoeking gedaan en dat is ook gebeurd bij drie Haagse ondernemers. Bij drie ziekenhuizen van de Triantzorggroep in Noord-Nederland verdwijnen 500 banen. Het gaat om het Scheperziekenhuis in Emmen, ziekenhuis Bethesda in Hogeveen en het Refaya in Stadskanaal. De zorggroep dreigt dit jaar in de rode cijfers te komen. Een deel van de medewerkers kan aan de slag bij de zorgtehuizen en andere ziekenhuizen in de regio, maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Volgens de bestuursvoorzitter van de zorggroep krijgen de ziekenhuizen minder patiënten en dat heeft gevolgen voor de financiële situatie. In Hongkong is een betoger in zijn borst geschoten tijdens een demonstratie. Ooggetuigen melden dat de man werd neergeschoten door de politie... en in kritieke toestand verkeert, maar dat is nog niet bevestigd. Ondanks het demonstratieverbod gingen tienduizenden mensen vandaag weer de straat op in Hongkong. Het weer, af en toe zon, maar vooral in het zuiden pittige buien... met kans op hagel en onweer.